Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Fietsendieven hebben dit jaar flink toegeslagen. Er werden 11.000 fietsen gestolen en dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Dat meldt de AWB. Dat is de grootste fietsverzekeraar van Nederland. Zij denken dat dit vooral komt doordat we na de lockdown weer vaker op pad zijn gegaan. Dieven hebben het vooral gemunt op dure e-bikes. De man die vastzit voor de dood van een vrouw in Rotterdam... zou haar kinderen alleen met het lichaam van hun moeder hebben achtergelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij zou de vrouw in de nacht van eerste op tweede kerstdag hebben gedood. De ochtend daarna ging hij er vandoor. Waarschijnlijk hadden de vrouw en de man een relatie met elkaar. En als jij overmorgen met je brakke hoofd op de bank ligt... crossen er een hoop bezorgers door de stad om kapsalon, pizza of friet af te leveren. Thuisbezorgd verwacht dat ze op nieuwjaarsdag opnieuw super druk krijgen... En daarom zetten ze extra bezorgers in. Volgens het bedrijf was Nieuwjaarsdag dit jaar de drukste dag ooit. Er werden toen bijna 300.000 bestellingen gedaan. Dan naar Oldenbroek. In die Gelderse plaats worden dit jaar niet meer de beste oliebollen van Nederland gebakken. Want die vind je namelijk in Schiedam. Maar Hendry had die titel de afgelopen twee jaar wel in zijn vette handjes. Dit jaar bakt hij ze ook nog steeds goudbruin. En misschien wel sneller dan ooit, want hij heeft nu een oliebollen lopende band. Nou, je draait je beslag, dan gaat hier eh, in de trechter. Die tapt vijf per keer in het vet met een minuutje of zeven komt hij aan de achterkant eruit en dan zijn ze gaar. Nou, we bakken de 4000 per uur, maar in zijn totaliteit gaan we over de 100.000 stuks. Uit krentjes, wat rozijntjes en een lekkere frisse smaak. Eh, niet te zoet, niet te zuur en een lekkere afbeet. Dit jaar had Henry niet genoeg tijd om zich voor te bereiden op die oliebollentest... omdat hij door de hoge prijzen al zijn ovens moest aanpassen. Kreeg je nog het weer? Overal is het nu wel zo'n beetje droog. Morgen af en toe buien. Het waait dan weer opnieuw hard. Maar koud wordt het niet tussen de 13 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Reizigers die vanuit China naar Nederland komen... krijgen een gratis corona-zelftest aangeboden. Volksgezondheidsminister Kuipers heeft het RIVM ook gevraagd... het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China is het aantal infecties enorm toegenomen... na het loslaten van maatregelen. De top 2000 letters die van het Mediapark in Hilversum waren gestolen zijn terecht. De politie vermoedde al dat oudejaarsgroep De Geitenfok uit het Friese Olderbekoop de letters T, O en P had weggehaald. En nu heeft de groep dat zelf ook toegegeven. De letters worden morgen teruggebracht. Mark Overmars heeft een licht hartinfarct gehad, zo meldt zijn club Royal Antwerp FC. De trainer werd s'nachts onwel en ligt in het ziekenhuis. Het gaat volgens een club inmiddels wel weer wat beter met Overmars.